ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 85 kilometer file staat er nog in onze regio. De meeste files worden al korter. Niet al te veel bijzonderheden vanmiddag. A4 Den Haag-Amsterdam. Kwartier vertraging tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. In de vorm van 8 kilometer file. Kwartier vertraging eh, op de A10 vanuit het Koenplein naar in Amstel bij Amsterdam Buitenveldert. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Almere. 10 minuten vertraging bij Eemnes. En 10 minuten vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen.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 simple. To not what they seem when you're trying to light those candles. If you give more than you take, you won't ever run out of nothing. Love will fill you up, spilling from your cup over running. So honey, take a break. You can't take anymore. You can take the cake but who's keeping score? If you love yourself and give a little. peace of mind, or maybe just simply forgot how. Cause when you're always taking, you think everybody's out to get you. But if you give it all up, you're a river to your people. Vandaag laten we de gebaande paden achter ons voor een ontdekkingstocht door de breedte van de Americana. Ik open met de stevig blok van de Band of Heathens. Duiken met onze rubriek Meet in Holland in de rijke vijver van eigen bodem. En vieren de tijdloze stem van Alan Jackson. Van verhalende country tot moderne klassiekers. We nemen de tijd voor muziek die ertoe doet. De reis begint nu. Ik trapte af met de Band of Heathens en het nummer Take the Cake van een album Sides. Dit collectief uit Austin, Texas staat bekend om een mix van rock, soul en country. In dit nummer hoorde je direct hun vakmanschap en het vermogen om een verhaal te vertellen met een aanstekelijke groef. Warm aanbevolen. De Band of Heatons gaat verder op het pad van eigenzinnigheid met High on Your Own Supply. Ze dagen hiermee de traditionele kaders uit door een eigen muzikale weg te kiezen, los van de standaard Nashville-industrie. De song ademt een sfeer van onafhankelijkheid, verpakt in een modern jasje dat toch heel natuurlijk en tijdloos aanvoelt. This one here, it's got good bones. In No Direction laat de band een meer verhalende en breekbare kant horen. Het lied voelt als een persoonlijke reflectie, gedragen door een melodie die direct een snaar raakt. Hiermee bewijzen ze dat ze niet alleen krachtige rockers zijn, maar ook begenadigde tekstschrijvers, die kleine emoties groot kunnen maken. Een prachtig slotstuk van dit drieluik. I got a western way of leaving, a southern style believing, my northern star for living, a weathered intuition to fill the rearview mirror with miles of eastern pines. But I got no direction if I can't call you mine. Mm. coffee's cold. The diner's getting loud. The angel in my ear says, Let's break out of this crowd. It's time to go. That ain't nothing new, so I'll just head on out of you down the road to Stone or two. With my western way of leaving, southern style believe for living A weathered intuition To fill the rearview mirror With miles of eastern pines But I got no direction If I can't call you mine album van de maand is Cloud9 van Megan Maroney en we horen hier de titeltrack. Maroney is een van de meest veelbelovende nieuwe stemmen in de huidige scene en in dit nummer hoor je precies waarom. De song gaat over dat euforische gevoel van nieuwe liefde, waarbij jij de grond onder je voeten even helemaal kwijt bent. Fris en modern geproduceerd. album The Not horen we de Waymores met Highway Song. De duo verstaat de kunst om de klassieke sound naar het heden te halen, met eerlijke teksten en een ongepolijst randje. De productie is sober maar effectief, waardoor de oprechtheid van het verhaal over het leven onderweg volledig tot zijn recht komt. week. Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Soms heb je in een wereld vol ruis gewoon een positieve boodschap nodig. En dit duet brengt dat, als geen ander. Het is een universele hymne die generaties overstijgt en altijd voor een glimlach op het gezicht zorgt. I know I set out to get you with a fine tooth iconische Nitty Gritty Dirt Band slaat de handen ineen met de getalenteerde Matricia Burke voor een muzikale blik op de Nashville skyline. Het nummer vangt de dromen en de realiteit van de stad, die het centrum van de countrywereld vormt. Met de bekende harmonieën van de band en de warme stem van Burke ontstaat er een magische sfeer. Jackson leidt al geruime tijd aan een erfelijke neurologische aandoening die de zenuwen naar de armen en benen aantast. Hoewel de ziekte niet dodelijk is, veroorzaakt het toenemende problemen met het evenwicht en de spierkracht, wat het optreden op een podium fysiek onmogelijk maakt. Dat hij in maart 2026 definitief de gitaar aan de wilgen hangt wat betreft het toeren, is voor fans wereldwijd een emotioneel moment. En voor mij een goede reden om hem als act van de maand te plaatsen. We horen de klassieker Gone Country. In dit nummer kijkt Jackson met een knipoog naar de horizon en de droom van het cowboyleven in een moderne wereld. Het is een vrolijk bijna huppelend nummer dat de essentie van de country-identiteit perfect samenvat. much different than Dylan Chrissy Palmer is een belangrijke stem in de Color Me Country beweging. En in dit nummer brengt ze een eerbetoon aan haar wortels. Old Black Southern Woman is een krachtig portret van de vrouwen die met wijsheid en doorzettingsvermogen generaties hebben gedragen. Het nummer mengt gospelinvloeden met een stevig Amerikanen fundament. old black southern woman The mother to be. I wanna have for every Sunday to block out all the sun rays. A hug for everybody that I see. I wanna sit out on my porch and drink my coffee. Smell sweet magnolia on the breeze. Walking bare hearted, peace and open hearted. secrets left to keep. I wanna give you all my wisdom. mother and then son. So you don't make the same mistakes as me. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In de brik Made in Holland horen we Clementine met Run Girl Run van het album Say It While You Can. Van eigen bodem horen we hier een geluid dat nuchter en tegelijkertijd zeer internationaal aandoet. De song heeft een fijne drijf en laat zien dat de kwaliteit van de Nederlandse Amerikanenvijver momenteel erg hoog is. Stap je terug in de tijd met de Old Time String Band met Take Me Away. Deze song heeft een stem die gemaakt lijkt voor de Nashville Sound, maar behoudt die eigen Europese nuchterheid. nog een keer Clementine op de lijn met All The Way. Dit nummer roept de sfeer op van vrijheid en de belofte van een mooie avond. Vokaal een prachtige song. De luisteraar wordt meegenomen in een verhaal over avontuur en de weg die voor je ligt. love is easy, or maybe easy for you. You give only half your heart, but half won't see us through. You say that you love me, I believe you do, but you keep one foot out that door, but now you've got a was het blokje country uit eigen land. Nogmaals het album van de maand. Megan Maroney met Madison van het album Cloud 9. In dit nummer laat ze een andere kant zien dan in de titeltrack. De productie is sfeervol en laat haar unieke stemgeluid schitteren in een verhaal dat raakt. Moderne country van de bovenste plank. three long days. You won't hear from me for five. Oh, you gave your number to an LA blonde. Well, I gave a quarterback mine. And you don't like my short black dress. Well, it's good. Hey Lepine begrijpt dat er maar één medicijn is tegen een zwaar gemoed. Een goede plaat en een koud biertje. In Jukebox My Trouble Away bezingt hij de helende kracht van de muziek in de hoek van de bar. Het nummer heeft die onweerstaanbare country beat die je onbewust laat meedoen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van Crossroads. We hebben gereisd van Texas naar Nederland en terug naar de roots. Blijf bij ons, want in het tweede uur hebben we onder andere een uitgebreide eerbetoon aan Rodney Crowell en duiken we in de wereld van Mariachi El Bronx. Tot zometeen. wait up for me a night be free. Under the neon with the jukebox, having a drink or maybe three. And I'm playing all of those sad songs. Don't care what anyone has to say. You know me, sometimes I've got to jukebox my troubles away. Now, baby, don't you worry, baby, don't stress. It's just something that I've got to do to kill the weight on my chest. No, I ain't gone crazy, my heart didn't go straight. I've just got to jukebox my troubles away. Don't wait up for guess I'm in good company. What's her name, you ask? There's a few of us actually George Strait, Jim Beam, and me. Now, baby, don't you worry. Baby, don't stress. It's just something that I've got to do to kill the weight on my chest gone crazy. My heart didn't go straight. I just got to jukebox my troubles away. long time. The truth is, I can't remember when. But tonight, I won't lie. I'm hurting. I'm thinking about drinking again. There's a bar and there's a bottle just waiting.